Loen met het NOS Journaal. De Palestijnse autoriteit is zeer verbaasd over het besluit van de VS... om de visa in te trekken van Palestijnse vertegenwoordigers... die bij de VN-vergadering in New York zouden zijn. Persbureau WAFA meldt dat bestuurders van de Palestijnse autoriteit... benadrukken dat dit besluit in strijd is met het internationaal recht... en de VN-overeenkomst... vooral omdat de staat Palestina waarnemend lid is in de Verenigde Naties... De partij roept de Amerikaanse regering op het visumbesluit te heroverwegen. De Duitse politie heeft een man opgepakt die ruim twee weken geleden een meisje voor een rijdende trein zou hebben geduwd. Het meisje van 16 kwam bij het voorval om het leven. Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk, maar na onderzoek werden op de schouder van het meisje DNA-sporen gevonden van een man van 31. Het gaat om een afgewezen Irakese asielzoeker... die nu gedwongen is opgenomen in een psychiatrische instelling. De Duitse politie beschuldigt hem van doodslag. Langs de Zeeuwse kust wordt meer gebouwd dan afgesproken. Overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties... hebben in 2017 een pact gesloten om te voorkomen dat de kust wordt volgebouwd... Volgens Nieuwsuur worden die afspraken overal nageleefd, behalve in Zeeland. In de eredivisie heeft FC Groningen met 4-0 gewonnen van Heracles. De IJslandse spit Willemsen scoorde twee keer. En daardoor is hij met vijf goals topscorer van de eredivisie. In de eerste divisie werd de wedstrijd tussen Jong PSV en Jong AZ twee keer stilgelegd... omdat er gele en witte rookbommen op het veld waren gegooid. Volgens Omroep Brabant ging het om een actie van Vitesse-fans. Het weer langs de kust en in het noorden nog enkele buien. Het koelt vannacht af tot een graad of 13.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 In the place, boom the bass. I came to dance, not to chase, even if I like to get it on. see me this way. It's the hey hey, the alcohol up in my body, mix it all. It's the hey hey, the I need to let it out. On my system and my thinking is a prison. Gotta break on that breaking, breaking. I need to cut it out. The life that I've been living is a killer, no doubt. I'm shaking, shaking. I need to let it out.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 Dit is ZFM. ZFM. FM Met het nieuws van 12 uur.